dat is het eh, laatste nummer geweest van eh, ZFM op zondagmorgen. Door een technische onvolkomenheid uh, is er geen vervolgprogramma eventjes. Maar ik heb begrepen, de hulptroepen zijn onderweg. Ik ga tenslotte nog een uitsmijtertje draaien. En dat is Mr. Sinatra, On the Sunny Side of the Street. En dan is het afgelopen. Tot volgende week. So if you'll all fasten your seatbelts, we will proceed non-stop to the sunny side of the street. Start walking, boy. Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter patter tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade the street. tell you what the lovers say, and they're a hit. When people believe that way, so darling, don't be shy. Don't be gentle, cause I want you close and continental. Oh, baby, oh, baby, obey oh, me. No, maybe, hey, baby, you slay skies. Please tell us why dat is even ingrijpen, maar gewoon eh, zelf. Eh, voor de wakkere luisteraar die denkt van... hé, hey, het was een paar uur stil. Klopt, eh, er staat van alles en nog wat open. Maar de, de, schuif van dat non-stop systeem... dat staat gewoon open, maar dat doet helemaal niks. Dus zal ik eens eventjes op technisch onderzoek uitgaan... Waarom ik die verantwoordelijkheid heb opgenomen? Ja, een kapitein moet altijd, eh, eh, ja, moet altijd voor op het, eh, op het front uh, gaan. Als de legerschappen en de manschappen moeten aanvoeren. Ain't nothing going on but the rent. Hier is Gwen Guthrie. responsibilities. So I'm looking for a man who's got some money in his hand. Cause nothing from nothing leaves a nothing. You got to have something if you wanna be with me. Oh, life is too serious, love's too mysterious. pockets are empty. I got lots I want to give, but I will have to avoid you if you're unemployed. Starting from nothing, leaves nothing. You got to have something to have a chance. iets als op de zondagmiddag met je neus in de boter vallen. Nou, eh, dat heeft alles eh, te maken met een eh, systeem. De, de, schuif stond open, maar wat was nou het geval? Het, het, was gewoon een vastloper. Dus is een van de knappe koppen, een van de twee emmen, is binnen. En die gooit dat ding natuurlijk uit en weer aan. En dan moet het allemaal weer doen. Maar ja, als ik hier dan toch ben, kan ik net zo goed wel even doorgaan tot, tot een uurtje of twee. Want dan is de aflossing van de wacht. Als het goed is, want dan komen de mannen van Zandvoort op zondag voorbij. En dat zijn de heren Vos en Harms... die dan eh, nog eventjes eh, een programma gaan doen op de zondagmiddag. Eh, David Bowie was dat. Ik kom nog gewoon even eigenlijk een beetje als een soortement van... hoe noem je dat ook alweer? Zo snel kom je dan binnenzetten, hè? Weet je? Dus dit, dit, dit idee. mijn fiets niet helemaal aerodynamisch. Heb ik ook geen, eh, hoe noem je dat? Uh, zo'n eh, DRS-systeem op mijn fiets zitten. Maar goed, <laughs> ik heb het wel Ik geloof dat het ongeveer na 12 of 20 minuten stil is geweest. Alvorens ik het de eerste heb erin gerost. Dat is de Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Want dat was het eerste nummer. Daarna de Gwen Guthrie met Ain't Nothing Going On But Red dat die mensen allemaal denken van... wat is er toch in godesnaam met ons lokale omroep aan de hand? Ja, nou ja, eh, het kan gebeuren, weet je. Dus dat heb je dus niet in de hand. Kijk, want als ik hem nu aanzet... Kijk, nou, nou doet hij het weer. Dus, eh, maar goed, eh, we zetten hem gewoon eventjes voorlopig even op uit. Maar uh, geruststellend idee is dat hij het gewoon doet. Ehm, ik, ik, moet iets gaan bekennen, want we hadden het net over bijvoorbeeld de heren Harms en Vos. Ik zat, eh, vorige week zat ik op een gegeven moment te luisteren... en toen hadden ze het over een reclamespot van de Jumbo. Eh, die, die grote, je, weet wel, supermarktreclame... want we hebben er natuurlijk nog meer. De Albert Heijn, de Spar, de, de Dirk van den Broek, de DK... want anders krijgen we weer het commissariaat van de media op onze nek. Maar eh, die jongens die vertelden over Frank Lammers in zijn 80 jaren. Oh, Ken je het? Er zat dan op een gegeven moment een muziekje bij... en er zat dit muziekje bij van Salt en Peppa. Push Push it. Oh, Make it fast or else patient, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. natuurlijk van de Bats of Burning. Dat was al een protestsong, want dat eh, ging meer eigenlijk over de aboriginals... Eh, de oorspronkelijke bewoners van Australië. Maar dit ging over iets heel anders. Dit ging over, eh, wat over de mijnen. En de mijnen eh, die werden bezongen door eh, de mannen van de Midnight Oil. later is een van deze gasten ook nog uiteindelijk nog... Die, volgens mij is dat die Peter Garrett. Die heeft het nog geschopt tot minister van Milieuzaken in Australië. Ehm, maar het lied is geïnspireerd. Zo staat te lezen door de ervaringen van arbeiders van de Witte Noom asbestmijnen. En daar hebben ze dus het liedje op gemaakt. het maakt dus ook wel weer het nodige los. dat is natuurlijk wel begrijpelijk in dat opzicht. Daarvoor hoorden we zeg maar, eh, de song van Frank Lammers. Want eh, die is daarin eh, te zien. In dat opzicht. Frank Lammers, die kennen we natuurlijk van die supermarktreclame. en daarin had hij een goede deal. in de jaren tachtig gemaakt toen het nog een ukkeltje was in, in dat opzicht. En later zag je hem nog een keer terug en dan hoorde je dus Salt en Peppa daarbij. Bij dat reclamespotje. Dat wat betreft even de nutteloze info bij de plaatjes die er net zijn gedraaid voor deze grootheid eh, bestaat ook wel wat nutteloze informatie. Want eh, onlangs hebben ze nog eh, een deel van haar armen laten tatoeëren met de namen van haar kinderen erop. Je hebt het over Madonna met Dress You Up. Het zijn van die momenten dat je eh, s ochtends op een gegeven moment ergens een appje krijgt... en eh, dat je dan spoorslags, eh, ja echt spoorslags naar de studio... want er moest een spoor over. Eh, dat je dan op een gegeven moment eh, hier <laughs> aankomt en er staat van alles en nog wat open, maar het doet helemaal niks. Ja, en dan eh, moet je wat, hè? Dus dan moet je wat gaan improviseren. Nou, dat is me uiteindelijk dan wel een beetje gelukt. Ik geloof dat het een van mijn betere radio-uitzendingen is die ik ooit heb gemaakt. Zomaar ergens uh, profloren binnenkomen zetten en wat plaatjes gaan weglopen draaien. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Straks in ieder geval om twee uur is er sowieso bemensing. Want dan is het tijd voor Zandvoort op zondag. Eh, zover ik het heb meegekregen, zullen die jongens eh, er gewoon eh, zijn. ik ga gewoon nog lekker een uurtje door. Ik ben er nou toch. Dus wat dat er gaat, gaan we dat gewoon doen. nu is het tijd voor, en dan moet ik even kijken... Een, een klassieker uit de jaren nul, volgens mij. Razorlight en Wire to Wire, die je hoort tot aan het nieuws van 1 uur. A sin you swallow for the rest of your life You've been looking for someone to believe in, to love you until your eyes run dry.